Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De commissie die namens het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de kapitoolbestorming onderzoekt... mag Witte Huisdocumenten van rond de bestorming inzien. Een federale rechter verwierp het verzoek van oud-president Trump... om vrijgave van die documenten te blokkeren. Het gaat onder meer om telefoondata en notities van vertrouwelijke gesprekken met medewerkers. Trump ging na de uitspraak direct in hoger beroep. Bij de kapitoolbestorming op 6 januari vielen vijf doden, onder wie een politieagent. In Papendrecht in Zuid-Holland is gisteravond een man gewond geraakt bij een steekincident in een flat. Daarna sprong hij van de derde verdieping van de galerij flat om aan zijn aanvaller te ontsnappen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om hem te behandelen. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen van de man niet levensbedreigend. Wat er aan de steekpartij vooraf ging is niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden. Vanaf 2040 moeten alle nieuwe vrachtwagens en bussen geen CO2 meer uitstoten. Dat hebben elf landen afgesproken op de klimaatop in Glasgow, op initiatief van Nederland. Onderdeel van dat plan is dat in 2030 30% van alle nieuwe vrachtwagens en bussen uitstootvrij moeten zijn. En in 2050 moeten de voertuigen die nog wel CO2 uitstoten van de weg zijn verdwenen. De landen gaan nu beleid maken om die afgesproken doelstellingen te halen. Meer Turkije, Canada en het Verenigd Koninkrijk doen mee. IC-arts Diederik Gommers wil dat er zo snel mogelijk begonnen wordt met het toedienen van boostervaccins. Dat zei hij in Nieuwsuur. Volgens hem gaat de stijging van coronapatiënten in het ziekenhuis harder dan de RIVM-modellen hadden berekend. Niet eerder hebben IC's zo'n groot gevaar gelopen om code zwart te bereiken, waarschuwt Gommers. Het weer in het zuidoosten kan het licht vriezen. In de rest van het land is het minder koud. Overdag in het noorden kans op wat motregen.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 Straight fire. See the girl, me no want your perfect, we be doing this all night. Ha. Champagne, a buzz, mouth, tobacco, where we popping it like dynamite. Well, dynamite. we be touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. All men going in tonight to the morning light. And the girl, then we have them all lips. When you keep pressing back, girl this bad girl. Make me reset the clock, girl. When you keep pressing, my girl, over and over. night. We your fish out from the dance floor to the bedroom. Sweet we lap. Give me a little more, but the love we not gonna stop. Brace it up, my girl. The bump fi drop, drop when you keep pressing my girl. You will blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl, over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Do the thing, do the thing.